uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De Rotterdamse wethouderwijk Hoogvliet. Dat gebeurde op een informatiebijeenkomst over de komst van twaalf vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De bewoners zijn boos dat die in de wijk komen wonen. Tijdens de bijeenkomst in een sporthal was de sfeer al grimmig, meldt RTV Rijnmond. Op aandringen van de politie vertrok de wethouder van Leefbaar Rotterdam voortijdig. Een tiental mensen achtervolgden hem toen. Hij werd uitgescholden, werden leuzen geroepen en mensen schopten tegen zijn auto. De politie in Rotterdam heeft niemand aangehouden. President Obama heeft later vandaag een ontmoeting met de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. De twee zullen het gaan hebben over de overdracht van de macht. Ze ontmoeten elkaar aan het einde van de ochtend in het Witte Huis. Dat is om vijf uur vanmiddag Nederlandse tijd. Obama zei gisteren dat hij ervan overtuigd is dat Trump het beste voor heeft met Amerika. De president zei dat hij een vlekkeloze machtsoverdracht wil, ondanks de forse meningsverschillen die hij met Trump heeft. Trump wordt op 20 januari geïnstalleerd als nieuwe president. De strijd tegen IS in Mosul wordt het gestaag. Dat heeft een Iraakse VN-gezant gezegd tegen de VN-veiligheidsraad. Volgens hem betekent de opmars het begin van het einde van het beoogde kalifaat in Irak. Sinds vorige maand proberen Iraakse en Koerdische militairen de stad van IS te bevrijden. Er zijn berichten dat de terreurgroep tienduizenden mensen uit hun huizen heeft verdrongen om ze als menselijk schild te gebruiken. De laatste tijd zijn zeker 35.000 inwoners van Mosul voor IS op de vlucht geslagen. Ongeveer 20.000 mensen zitten in opvangkampen van hulporganisaties. Het weer nog, vannacht klaart het in het noordoosten soms op. Gaat het licht vriezen en is er kans op mist.